de grote stille heide werkt een herder heel tevreden. Hoedt een kleine honderd schapen en zijn hond helpt hem daarmee. Zij zijn beide goede partners, leven samen wel een beetje. Maar hoe lang zal dit nog duren? In een tijd van de tv. Herder, herder, zonder zorgen. Denk niet aan de dag van morgen. Dan is er misschien geen heide meer. Denk aan je hond, denk aan je schapen. Hou van je werk, laat ze maar praten. Als te laat is, komt voor jou de eer. maar hij werkt op een andere basis. Zijn beroep zat hem niet mee. Hij is nu als een attractie, moet hij nu zijn wolde vee. Bedanken die hem willen steunen, anders was het nu weer. zonder zorgen denk ik aan de dag van morgen, dan is er misschien geen heide meer. Denk aan je hond, denk aan je schapen, hou van je werk, laat ze maar praten. Als te laat is, komt voor jou de eer. Herder, herder zonder zorgen, denk niet aan de dag van morgen, dan is er misschien geen heide meer. Denk aan je hond, denk aan je schapen, hou van je werk, laat ze maar aten, als het laat is, komt voor jou de eer. Herder, herder zonder zorgen, denk niet aan de dag van morgen, dan is er misschien geen aan je schapen, Hou van je werk, laat ze maar praten. Als de laat is, komt voor jou de eer. Herder, herder, zonder zorgen, denk niet aan de af.